René van Brakel met het NOS-journaal. De hoofdverdachte is door een rechter in Marokko ter dood veroordeeld. Bij de aanslag eind april kwamen 17 mensen om het leven, onder wie een Nederlandse reisbegeleider. Twee andere Nederlanders raakten zwaar gewond. De bommen ontploften in een café waar veel toeristen komen aan een centraal plein in Marrakesh. Volgens de rechter heeft de hoofdverdachte twee bommen gemaakt, in het café geplaatst en met zijn mobieltje tot ontploffing gebracht. Zelf ontkent de man alles. Hij zegt het slachtoffer te zijn van een politiek complot. Een handlanger van de man kreeg levenslang. De drie tenten die Occupy-demonstranten gisterenmiddag op het Museumplein in Amsterdam hadden opgezet zijn weer afgebroken. De politie vroeg de betogers gisteravond laat om de tenten weg te halen nadat burgemeester Van der Laan had aangekondigd geen tweede tentenkamp te gedogen. Een klein groepje demonstranten heeft gezegd de hele nacht op het Museumplein te blijven. Ze hopen straks op versterking vanaf het Beursplein. Daar mogen voorlopig nog wel de tientallen tenten blijven staan. Het protest van de Occupy-beweging is gericht tegen misstanden in de financiële wereld en de invloed van banken op de politiek. Koningin Beatrix heeft op de eerste dag van haar bezoek aan Aruba gesproken met de premier en enkele ministers. In een toespraak tot minister-president Eeman en duizenden Arubanen zei Beatrix dat het een feest is om op het eiland te zijn. We voelen ons hier thuis, zei de koningin, die samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima in tien dagen een reis maakt langs de Caribische eilanden. Er is veel onvrede over de staatkundige vernieuwing. Op alle eilanden van het Koninkrijk zijn er ontmoetingen met bestuurders om te horen hoe het gaat. Verder staan vandaag een bezoek aan een vrouwenopvangcentrum en een natuurpark op het programma. Het weer bewolkt en eerst nog kans op mist. Later breekt de zon door en wordt het maximaal 16 graden. Morgen bewolkt en kans op regen. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A16 wordt gecontroleerd tussen de Moerdijkbrug en Breda. En de A79, dat is de weg Maastricht-Heerlen, daar staan ze tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunderberg.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 prachtig, maar nu Ik voel alleen de stilte om me heen Ik kan het niet verwerken, ik voel me zo alleen Ik laat mijn tranen, ik laat ze nu maar stromen En ik sluit mijn ogen, zie verschijnt in mijn dromen Het voelt zo weg, je warmt naast mijn lichaam Maar zeg me, waar is het misgegaan?